eerlijk proces krijgen en goed behandeld worden. Verdachten die komen. Ook FC Utrecht kwam in actie. In de wedstrijd tegen Leg Poznan werd niet gescoord. Het weer. Vanavond en vannacht valt vooral aan het westen een bui met kans op onweer.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 Dat eh, heeft ook met allerlei dingen te maken. Fabiana Dammers met Under Milkwood. sowieso met het nummer zelf. Want het nummer heeft zij bewerkt aan de hand van het hoorspel van Dylan Thomas. Under Milkwood. want als je goed naar de tekst luistert... zit daar ook de tekst van Dylan Thomas duidelijk in verwerkt. Alleen zij heeft het muzikale arrangement toch helemaal zelf gemaakt nummer wat, eh, wat ze tien jaar geleden heeft eh, geschreven eh, en uitgewerkt... toen ze bezig was op het conservatorium in Amsterdam. dat was ook een periode dat ik heel erg intens optrok met iemand. en met deze dame dan in kwestie. En ja, het is, het, het is met pieken en dalen gegaan. Maar op een gegeven moment moest ik denken aan iemand hier in dit dorp. Want verliefdheid kan ook verslavend zijn. Heel erg zelfs. En als je de verslaving op een gegeven moment niet onderkent en accepteert en erkent... dan kan je het probleem ook niet oplossen. Dus eh, met die woorden van geef de moed nooit op... dan heb ik het over de drummer van Doe Maar, René van Kolm... die dat wel eens vaker bezigt. Ben ik wel met heel veel positivisme er tegenaan eh, blijven gaan... Eh, wat betreft de benadering van Fabian de Dammers. En uiteindelijk heeft het opgeleverd sinds vorige week dat eh, het eh, zover is dat ze bezig is met een nieuw album. Dus dat kan, je, eh, kan ik alvast verklappen. Dat, dat sowieso. Ze is zelf afgelopen maandag of dinsdag nog bij de collega's van Seaport geweest. Zou ook thuiswedstrijd. Kunnen we ook heel goed begrijpen eerlijk gezegd. Want ja, daar ehm, is het om te doen. Want Fabian Dammers komt, in, komt ondertussen gewoon uit IJmuiden. Maar we hebben toch wel een kleine toezegging dat wanneer het allemaal een beetje eh, wat verder is met het uitwerken van dat nieuwe album waar Fabiana dus nu mee bezig is, dan komt zij ook naar deze studio. Wauw. Ik ben heel erg blij dat, eh, <laughs> dat een beetje dat de, de, de bewolking en de grijze massa echt een beetje weggetrokken is. En ik denk dat het universum daar toch eh, wel een bijdrage aan heeft geleverd. Dus ik moet gewoon een hele diepe buiging maken voor de moed en de guts die Fabian de Dammers heeft eh, genomen... om eh, weer wat... Ja, om het, eh, om het laten, iets van zich laten horen. Dus heeft ook met mijzelf te maken. Want ja, je kan jezelf ook behoorlijk verliezen in, in de tijd. Ik, ik spreek gewoon oprecht op de, de radio. Dus... En wat maakt mij dat nou uit? Ehm, daarvoor, het nieuws van 9 uur, hadden we nog Lay It Down. Dat is een beetje het verlengde van wat ik net heb eh, gedraaid. Want je moet dingen dus ook durven los te laten. En ook vooral eh, naar voren blijven kijken. Eh, het, steen moet je wegleggen. Daar, daar is de clip erg aan opgehangen van Jeruzalem. maakt het toch wel wat, wat los. ook dat is een van <laughs> mijn persoonlijke favorieten eerlijk gezegd. Net als dat nummer wat je net hebt gehoord. Dus het, er zitten wel wat favorietjes vanavond in dit in dit programma verstopt, moet ik erbij zeggen. Dus eh, dit is er sowieso eigenlijk ook één. Want die zit eh, al een hele tijd eh, erin sinds die is uitgebracht. En dat is nou ook al wel dikke maand dat die, dat die onder de aandacht is. de clip is opgenomen in Onvleur in Normandië. En daar moet ik dan denken aan dat boek van, van Remco Kampert. Gaat over verloren en weet ik allemaal wat zijn... Dat doet mij een beetje dit aan denken. A Song for Fall and Darkness.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 de moi dans ton cœur. L'automne est presque là. Pendant tout ce temps, tu restais avec moi. Désormais, tu vas mourir. Should I know the words for this? Should I walk you home? Should I leave without? its word, cause no words can make up for what's done. on the fridge, just as if this is no this is how it was supposed to be. Cause nowhere I don't? Would you mind if I refuse to go? Cause I want us to play on. Mooi nummer van Linda Kreuze. Afgelopen week werd zij moeder van een hele mooie zoon, Ryan. En dus gaan onze felicitaties uit naar deze singer-songwriter uit eh, Rotterdam. Eh, dit nummer was met, eh, ook met Michel Ebbe. daarvoor hoorden we hem zelf. Met de vocale bijdrage van Elma Plezier van Halfway Station. A Song for Fall and Darkness. dit een beetje met een Rotterdamse link. Hetzelfde geldt trouwens ook voor Rovaida en Suzanne Sanders... die je in het eerste uur hebt eh, kunnen horen. Want daar zit ook een, eh, een duidelijk Rotterdams randje aan. Eh, want tegenwoordig opereren deze Suzanne Sanders zeker uit, in Rotterdam. Ze komt oorspronkelijk uit Zoetermeer. Maar daar was weinig eer te behalen. Ik, heb altijd tegen haar gezegd... <laughs> of ik heb het tegen haar gezegd... ik verdwaal altijd in Zoetermeer. Maar dat dat een bepaalde reden. Eh, want eh, ja, eh, er was een, een opleidingsinstituut gevestigd daar. Ben ik even kwijt. de Dutch Academy of Performing Arts. Nou weet ik het weer. en hoe kwam ik daar? Omdat wij ooit hier een programma hebben gehad. Dat heette niet de Muziek Boulevard, maar de Babbel Boulevard. Heb ik gedaan met een, met een dame die tegenwoordig... muzieklessen geeft weer in Amuiden. Ja, hoe kan het ook weer lopen dan? dat is je Joyce Vasthouden geweest. En die heeft die opleiding daar gevolgd. En uh, daar was er nog wel eens een paar van die eh, uitvoeringen. En daar ben ik eh, naartoe gegaan. Maar 9 van de 10 keer verdwaalde ik. En eigenwijze droplul die ik dan was. Ik had nooit een tomtom. -tom. Ik deed het altijd met een stratenboekje. En daarom had ik het tegen Susanne Sanders gezegd. Dat Zoetermeer eigenlijk een doolhof is. En daarom heeft zij ook besloten om naar Rotterdam te gaan. Waarop wij dus weer de twee nummers van Linda Kreuzen en Michel hebben gedraaid. Ja, want volg je het nog een <laughs> beetje buiten. Dus goed, eh, ik ga weer, eh, weer terug. Want anders eh, dan dwalen we weer een beetje van het onderwerp af. Ehm, Temple Renegade, dat is een Haagse band. We hebben een tijdje terug gewoon een EP van deze jongens gedraaid. Maar ze hebben een nieuwe single uitgebracht. en dat is dit werkje geworden, Redshift. dat was hem. Gewoon, eh, gewoon vet om zo'n eh, lekkere harde rocksong te draaien. Rock'n'roll forever zou P.P. Fischer zeggen. Die eh, uitspraak kennen we al zo langzamerhand... als hij erop akna wordt, moet doen en de status stevige band op de planken... Dan krijg je dus dit soort dingen. Maar goed, het is weer een hele leuke bijkomstigheid. En bovendien, het gaat wel goed met deze jongens. Eh, deze jongens eh, die komen dus zoals gezegd, ik dacht uit Den Haag. Daar eh, zijn ze, ja inderdaad, kijk dat heb ik toch wel goed onthouden. En ze zijn inmiddels dus bezig om weer ehm, ja, min of meer wat van zich laten horen in Engeland. Sven Mundorf is een van de, de, de mensen achter de band. En daar <laughs> heb ik nog wel eens verkeer mee als het gaat, of communicatieverkeer via dit eh, welbekende sociale media ehm, van Facebook. Daar, gebeurt het dan meestal. Maar eh, ik, ik, kreeg een melding eh, van de Bandcamp. En die zeiden keurig netjes... Ja, dit is de nieuwe single. Fijn. Is dus die pikken we er meteen ook vanaf. Want dat zijn de dingen om ook even in het programma te stoppen. de band, overigens... Die bestaat naast Sven Mundorf ook uit Sander van Elver op de drums... Jerome Hus op de gitaar en Angel Lopez op de bas. Dat zijn eh, zo'n beetje de, de wapenfeiten. En het is een, eh, nou ja, een alternative rock eh, band. die opereert dus vanuit Nederland. En duidelijke invloeden zijn, nou ja, dat, dat heb je wel een beetje kunnen horen. Audioslave, ja, dat, dat doet, dat deed mij het heel sterk aan denken. En dit nummer was daar toch eigenlijk ook wel één van de invloeden in. Maar er zitten nog meer invloeden in, zoals Carnival, Alter Bridge, 12 Foot Ninja Clutch, He is Legend en many others. Dat zijn zo'n beetje de, de, de invloeden van de, van de band. En bovendien de, de EP-release Blacked Out Ocean. Daar hebben we heel veel aandacht aan besteed eh, een eh, tijdje terug. Ik geloof vorig jaar eh, hebben ze die uitgebracht. En toen hebben we er best eh, wel wat eh, mee gedaan. een eh, ehm, week of drie, vier hebben we daar nog wel wat aandacht aan besteed. Maar deze band, of dit nummer, dat zal denk ik ook wel de komende tijd wel te horen zijn. Geldt ook voor deze band, Room for Elephants. En die komen dan weer uit Amsterdam. En dat nummer dat heet Watch Your Drown. Die zegt dat wij geen rock draaien. Die komt dus eh, bedrogen uit. Deze band dus ook. Room for Elephants uit Amsterdam met What You Drown. Geldt niet voor Batobbe. Die draaien we ook al eh, niet elke week. Maar hij zit toch wel een, ehm, in de maand eh, toch wel een aantal keer in het programma. Dat, de bijdrage, de vocale bijdrage is van Laura Tuk. En dat nummer dat heet Trying. En dat doet een beetje denken aan ethisch soul en funk. try to give an explanation. I would combine compromise and acceleration. Oh. Where do we go? that's where you got me. met een link naar eh, Ruud Houweling... die verderop nog in het eh, programma zit. Want een van eh, de bandleden, Richard Lagerwij... heeft ooit met Ruud Houweling samengewerkt. Ik meen dat dat in Cloud Machine is geweest... maar dat kan ik me vergissen. Tiger Pilots, Answers hoorde je... En daarvoor hoorde je Batobbe met Laura Tuk. Die de vocale bijdrage voor de rekening en nam. Met Trying. Ehm, toegekomen aan iets eh, wat eh, eigenlijk al vanaf de oprichting van deze band in onze uitzending zit. En deze week hadden ze iets te vertellen. die dit jaar eraan gaat zitten komen van Veline. Want eh, dat is de band waar eh, wij het eh, altijd over hebben. En die al week in, week uit bij ons in de uitzending zitten. En zo ook nu weer naar de maan. Bang als ik bang been, but. najaar dus de EP van Veline. En ze hebben nu twee eh, singles eh, die wij eh, gedraaid hebben staakt. En deze Na de Maan die is al een tijdje bij ons op de, lijst. eigenlijk uh, zit hij er sinds de oprichting zitten die twee singles. sinds de oprichting van de band zitten ze erin. Dus het gaat gebeuren. Ze komen dit najaar met de EP. Die dus nog wat extra nummers met zich mee gaat brengen. Dus dat kan je in ieder geval verwachten. Daar hebben we nog wat tijd over. En dit eh, kreeg ik aangereikt eh, van JOT Agency. Oftewel Johannes en Olga Taal. Want die zitten naast hun werk als trip to Dover ook nog eh, in een agentschap met allerlei artiesten. En dit is Drummer Kid. Pull up to the party just to burn some. I can spin it all, but a burn some. 50 in a zip, yeah, burn some. <laughs> Everywhere I go, I'ma burn some. Pull up to the party just to burn some. I can spend it all, but I'ma burn some. 50 in a zip, yeah, burn some. <laughs> Everywhere I go, I'ma burn some. Not a pyromaniac, but I need to burn some. Yeah, tell them take a look at this, cause you might learn some. Yeah, keep a little on the side when you earn some. Yeah, no, I'm getting to the moolah when I burn some. Yeah. Lit in the cut, got good veggie. Lit. 50 in the zip, shit too heavy. Ten niggas in the cut, and they all with me. I'm a fresh print, so I gotta get jiggy. Pull up to the party just to burn some. I can spend it all, but I'ma burn some. 50 in a zip, yeah, burn some. <laughs> Everywhere I go, I'ma burn some. Pull up to the party just to burn some. I can spend it all, but I'ma burn some. 50 in a zip, yeah, burn some. <laughs> Everywhere I go, I'm a burn. Uh, yeah, get it right. Give a F, get it on to the next. Flashy lights, shining bright. Can I follow every hype? She the one, me too. Water pussy, seafood, dive in it, swim pool. I it, stay cool, elevate, meditate. These nights are the better days. Anyway, light it up, back to back, no delay. Party bumping, in a vibe Honey jack for my liver, right? Vroom, vroom, when a nigga ride. Skirt, skirt, when a nigga slide. Had to pull up to the party just to burn some. I can spend it all, but I'ma burn some. 50 in a zip, yeah, burn some. Everywhere I go, I'ma burn some. Pull up to the party just to burn some. I can spend it all, but I'ma burn some. 50 in a zip, yeah, burn some. <laughs> Everywhere I go, I'ma burn some. Some like Usher, let it burn. You can have it, you just gotta wait your turn. Some of y'all niggas go broke, but that ain't my concern. They try to play me, so I got a couple bridges burned. Okay, okay, this that right time. Geeks come out. it's gas. No, it's me. I just cut one, man. oh, <laughs> cochino. Ooh, foxy mama. Oh, man, you're sick. What are you talking about, man? Who are you looking at? Oh, not that. We have. No, man, that chick over there. Check how fine she is. Hey, baby! Voor de fans van uh, eh, Jo Marches, of in ieder geval de bewonderaars van haar muziek... waar ik mij ook uh, dit is ook eigenlijk de single waar het min of meer mee begonnen is, The Night. En daarom draaien we hem ook. in tegenstelling van Silver and Gold, die we al een tijdje hebben gedraaid. Want dat is eigenlijk de oorspronkelijke single die nu eigenlijk min of meer gedraaid moet worden... Um, ehm, 12 augustus, dat is eh, over twee weken, eh, zaterdag over twee weken. Dan eh, speelt zij samen met Mr. en Mississippi in het Vondelpark Openluchttheater. En dat is smiddags om drie uur. Die kans is iets groter dat ik daar mij laat zien met mijn smoelwerk. <coughs> in tegenstelling, en nu schiet er wat in mijn luchtpijp wat niet thuis hoort... Um, dat eh, is dus daar. En 2 september, dan is Jo Martjes in Door. Maar dan is zij eh, min of meer de hoofdact eh, van de hele avond. Um, door is in Dordrecht. de deur gaat dan om 8 uur open en de aanvang is om 9 uur. Dus voor de mensen die graag Jo Martjes de komende tijd willen zien spelen... dan zijn dit de data. Dat kan ik er dan ook nog bij zeggen. En nog even voor de mensen die uh, willen weten wat het dan is. Nou, dat heb je dus een beetje kunnen horen. De band is min of meer om uh, Johanneke Kranendonk eh, heen gebouwd. de band beweegt zich muzikaal in het schemergebied tussen Tame Impala, Licky Lee... Die kennen we heel sterk. En Saint-Vincent. En Joe Marshes brengt even sensuele als energieke zieke zinpop met intrigerende teksten en melodieën die snel onder je huid kruipen. En Joe Marshes creëert een wereld waarin het fijn voor toef is. Nou, daar waren wij inmiddels al heel erg achter. En dat eh, is ook de reden waarom eh, ze stevast uh, eh, erin zit. Tot aan het nieuws. De laatste. En dat is Ruud houding met Nightfalls on the Town. Dag. chasing the horse and carriage round the lonely merry-go-round.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 Tot zover het ritme van. Still Straks meer. 4 Maar nu eerst het NOS nieuws van 10.